Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Strijft na de bezetting van een dorp in Afghanistan. Dat zegt de gouverneur van de provincie. Ongeveer 25 dorpelingen worden vermist. Ze zijn mogelijk gegijzeld door de terroristische groeperingen. De strijders vielen het dorp donderdag binnen. Dat leidde tot zware gevechten met de politie en het leger. Migranten in Calais die naar Groot-Brittannië willen geven de hoop niet op. Elke dag proberen meer dan 80 migranten om de tunnel onder het kanaal in te komen of op een vrachtwagen te klimmen. Na de ontruiming van de zogenoemde jungle van Calais vorig jaar was het een tijd rustig, maar sinds een maand of drie trekt Calais weer steeds meer migranten. Frankrijk gaat nu ver weg van Calais twee opvangkampen inrichten in de hoop dat ze daar naartoe gaan. Israël doet de Arabische nieuwszender Al Jazeera in de ban. De regering gaat alle perskaarten van journalisten die daar werken intrekken... en het kantoor in Jeruzalem moet de deuren sluiten. Als het aan de overheid ligt zal de zender ook niet meer te ontvangen zijn in Israël... omdat de zender gebruikt zou worden door groepen die aanzetten tot geweld. De man die gisteren werd opgepakt bij de Eiffeltoren omdat hij een mes zwaaide is toch een terreurverdachte. De Franse politie dacht dat hij in de war was omdat hij in een psychiatrische kliniek had gezeten. Maar toen hij verhoord werd bleek volgens de politie dat hij een geradicaliseerde moslim is. Het zou gaan om een man van 18 of 19 uit Mauritanië met ook een Frans paspoort. Bij het strand van Kijkduin zijn vijf zwemmers gered uit de zee. Een van hen moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. De zee is onrustig door de harde wind en de sterke stroming. Voor vandaag en morgen hangt er een gele vlag. Dat betekent dat de zee gevaarlijk is om in te zwemmen, maar dat het nog wel mag.